10 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Rusland waarschuwt Nederland in een officiële verklaring... voor een ernstige beschadiging van de onderlinge relatie. De beschuldigingen over een Russische hackoperatie in Den Haag... legt Rusland naast zich neer. Vier Russen werden in april het land uitgezet... nadat inlichtingendienst MIVD hun hackoperatie... bij de OPCW had verstoord... Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Nederland bezig is met een anti-Russische campagne. Minister Blok van Buitenlandse Zaken noemt de Russische hekpoging heel ernstig... en premier Rutte denkt dat Moskou geen leuke dag heeft. Het feit dat de militaire inlichtingendienst het verijdelen van de hek naar buiten brengt... laat volgens Rutte zien dat we er met z'n allen klaar mee zijn. Enkele honderden fans hebben op emotionele wijze afscheid genomen van de overleden zanger Koos Alberts. In Leusden bij Amersfoort konden ze tussen 6 en 8 uur vanavond langs de kist lopen terwijl er nummers van de zanger werden gedraaid. Koos Alberts overleed vorige week op 71-jarige leeftijd en wordt morgen gecremeerd. De organisatie achter de Oscars komt met nieuwe initiatieven voor vrouwen. Zo komen er lunchbijeenkomsten om vrouwen in de filmwereld met elkaar in contact te laten komen. En krijgen twee vrouwen een jaar lidmaatschap van de Academy. Die stemt over de Oscars. De afgelopen jaren is er veel kritiek op de Academy. Die bestaat voornamelijk uit witte mannen. De filmwereld staat onder druk om mannen en vrouwen gelijk te behandelen. En in Los Angeles is voormalig hip-hop platenbaas Suge Knight veroordeeld tot 28 jaar cel voor de dood van een man van 55. Knight kreeg een paar jaar geleden ruzie met de man en reed hem vervolgens dood. Suge Knight was een van de oprichters van het platenlabel Death Row Records. Hij had in de jaren 90 veel succes met artiesten als Dr.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 Daarom begin, eh, zet ik er een beetje over na te denken. Het komt al, eh, we beginnen met wereldmuziek. World Music, in vaktermen. 7 Billion van een Kiran. Um, ehm, en deze mevrouw, eh, ja, die wordt gepromoot door Angie. En Angie is ook eh, de promotor van uh, Arc Music. En daar komt het tweede album vandaan. Van een mevrouw waarvan ik de naam niet kan uitspreken. Ze woont in Nederland. Ja, ze heeft het album Da D gemaakt. Zo schreef je het D-A-A en D-E-E. E. Ehm, en ze komt uit Ethiopië. En ze woont in Eindhoven. Ja, dat weet ik allemaal weer wel. Maar hoe je haar naam uitspreekt, ik heb geen idee. Goed, eh, nou laten we er maar eens even eh, aan het woord. nasip አለባበስ ስትነካኝማ ጨፈረ ልቤ ዳንኪራ መታ ዳንኪራ መታ ዳንኪራ መታ ስለኛ አይዞሽ በቀስታ ስደባብሰኝ ስዝነካኝማ ጭፈረ ልቤ ዳንኪራ መታ ዳንኪራ መታ ዳንኪራ መታ משקלה המרבורלה. הללויה אלוהים. נשברה אדוני ברמה. הללויה אלוהים. ולוואלה ישוע שר album, Seventh Wave, on the Heart Dance Records label, may be heard here. Hi, this is Muses 9. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.muses9.co. This is Nick Farr, and you're listening to my new album, Between Then and Now, on Peaceful Radio. Hello, this is Mark Oppenlander from the music group One Alternative, one of the artists on Radio Peaceful. If you'd like to know more about my group, please visit our website at www.onealternative.com. This is pianist Lauren Everts, and you are listening to Peaceful Radio. This is Tom Carlino with Perpetual Motion. Thank you for listening to Peaceful Radio.